Mariette Krol met het NOS Journaal. De rechtbank in Brussel heeft een zesde terreurverdachte in voorlopige hechtenis genomen... in verband met de aanslagen in Parijs. Ali O. zou hebben bekend dat hij de voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam... een dag na de aanslagen binnen Brussel heeft vervoerd. O. is opgepakt bij huiszoekingen in Verviers. Ook zijn vader en broer waren daarbij aangehouden, maar zij zijn vanmiddag vrijgelaten. Het kabinet heeft maatregelen voor de aanpak van jihadisme omgezet in wetsvoorstellen. Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, in zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer. Verder wil het kabinet meer mogelijkheden om mensen aan te pakken die zich verdacht gedragen, zoals teruggekeerde Syriëgangers. Verder wil het kabinet meer mogelijkheden voor de opsporing van cybercriminaliteit. Premier Rutte erkent dat de mogelijkheid bestaat dat Nederland grensbewaking krijgt om de toestroom van asielzoekers in te dammen. Hij reageerde in zijn wekelijkse persconferentie op een uitspraak van minister Dijsselbloem. Die opperde ook de mogelijkheid om samen met Zweden, Oostenrijk, België en Duitsland een soort mini-Schengen te vormen. Het Schengen-verdrag werkt nu niet goed doordat het landen als Griekenland en Italië niet lukt om alle nieuwkomers in te schrijven. Tot nu toe heeft het kabinet altijd nadrukkelijk aangedrongen op een Europese aanpak. Oud-scheidsrechter Dick Jol blijft nog twee weken langer vastzitten. Hij werd woensdag opgepakt omdat hij voor de deur van zijn huis in Den Haag bij een ruzie een 20-jarige vrouw met een ijzeren staaf in haar buik zou hebben gestoken. Het slachtoffer is behandeld door ambulancebroeders. Het is onduidelijk hoe het met de vrouw is. Volgens de rechtercommissaris is er voldoende bewijs dat Jol geweld heeft gebruikt. Het weer vanavond vanuit het westen meer regen en ook wind. Morgen opklaringen en zon. Het gaat dan opnieuw regenen en stevig waaien. Vooral zondag waait het hard. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad lange files nog op de A1 naar Amsterdam tussen Naarden en Diemen 9. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amstel en Breukelen over 16 kilometer file rijden... A4 Den Haag Amsterdam 11 kilometer tussen Ippenburg en Zoeterwoude na een ongeluk. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude 8. De A12 Den Haag Utrecht 8 kilometer tussen Zevenhuizen en Reewijk. Op de A12 Utrecht-Den Haag 20 kilometer tussen Oude Rijn en Reewijk. Vanwege een politieonderzoek zijn drie rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Nijmegen 16 kilometer tussen Sliedrecht en Arkel vanwege een ongeluk.